Ze hebben volgens het OM geschoten, maar wat hun rol precies was is nog onduidelijk. Een 19-jarige man kwam bij de rellen door een politiekogel om het leven. Justitie zegt dat de agenten de status van verdachte hebben gekregen om hun eigen rechten veilig te stellen. De Nederlandse politiebond noemt dat wrang, mede omdat hooligans die zich als beest hebben misdragen nog vrij rondlopen. DSB verdient veel geld door mensen bij hun lening overbodige en te dure koopsompolissen aan te smeren. Dat vertelden drie ex-werknemers gisteren anoniem in Nova. Op de koopzonpolissen die verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden maakt DSB enorme winsten. Werknemers die in gewetensnood kwamen kregen te hoeren voor jou tien anderen. DSB wil niet op de beschuldigingen reageren. Op de Filipijnen is het dodental door de overstromingen gestegen tot 240. Zaterdag trok de tropische storm Katsana over de Filipijnen. In combinatie met hevige regen zijn grote stukken land onder water komen te staan. In de hoofdstad Manila is in 12 uur 40 centimeter regen gevallen. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden. Minister Plasterk doet wat aan de administratieve romslomp bij het verbouwen of opknappen van monumenten. Hij wil af van het beeld dat er zonder vergunning nog geen spijker in de muur mag. Niet overal hoeft meer een vergunning voor te worden aangevraagd en waar dat nog wel moet gaat de procedure veelal terug van zes maanden naar twee maanden. In de Amerikaanse stad Oklahoma City is een vrouw opgepakt die ervan wordt verdacht dat ze haar zoon 4,5 jaar heeft opgesloten. De jongen van 14 wist vorige week te ontsnappen. Tegen de politie zei hij dat hij het grootste deel van de tijd zat opgesloten in een kast.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 Up in the sky. I'm that love to be the Oh, I am. I made it. I done made it. I'm the world's greatest. And I'm that little Till my back's against the wall I can feel I'm the world's greatest I saw the blinding I'm that star up in the sky low I'm mountain we love How to go At the end of the rainbow I'm the world's greatest Ain't one right there I'm that little bit of Ooh yeah When my back's against the wall Locked door Now I can just walk I'm the world's greatest down to London to be.